lieve heier. Help hem ons voort in de keier. Medige meier, komt de toch nog niet verwijen. De kou van Willy knudde. Hij is nou bij de Philipskudde. Hij maakt de goos bij het leven. En zet wel weer nemen. Ga de geld hem kunnen springen. Dan gaan we nou niet hoeven zingen. Ach, lieve heier. Help ons voor in de keier. Medige meier. Komt het dan toch niet verwijderen. Gerard eind een van de drie. Die andere tweeën zien we niet. De twilling is nou bij Twente. En beuren nou alle centen. Hadden we geld hem kunnen springen, dan hadden we nou niet hoeven zingen. Ach, lieve heier, het band ons in de النكاية نينا جمايا كم نتحق Om In de top te kennen draaien En hij vergozen in te nijen Al het de trainers meer helpen Dat moeten voetballers kopen en leert me gelden te springen, dan hoeven wij niet meer te zingen. Ach, lieve eier, help, help ons voort in de keier. eigen meier, komt het toch ook niet bewijzen. Ach, lieve eier mijn lieve help ons handelsblok in de keier. In de keier. Met eigen meier. Komt het dan toch niet bewijzen.